Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. KLM heeft vandaag 110 vluchten geannuleerd vanwege de chaos op Schiphol door de wilde staking van bagageafhandelaars van KLM. Die eisen betere arbeidsvoorwaarden, hoger loon en een einde aan de hoge werkdruk. De actie duurde de hele ochtend en leidde tot grote vertragingen en annuleringen. Daarbij konden er door de harde wind minder vluchten vertrekken dan normaal. Op en rond de luchthaven was het zo druk geworden dat reizigers werd geadviseerd om niet meer te komen. KLM probeert alle reizigers zo snel mogelijk alsnog op hun plaats van bestemming te krijgen. Schiphol waarschuwt dat het door de staking ook morgen nog erg druk kan zijn. Het leger van Oekraïne heeft aan de frontlinie bij de zuidelijke stad Gerson opnieuw twee Russische generaals gedood. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. De generaals zouden in een mobiele commandopost hebben gezeten. Een derde generaal in die commandopost raakte ernstig gewond, zegt de inlichtingendienst. In de oorlog met de Oekraïne zouden eerder al zeven Russische generaals zijn omgekomen. Rusland heeft alleen de dood van één generaal bevestigd. Belgische rockzanger Arno Hintjens is overleden. In de jaren 80 brak hij door met de groep TC Matic. Later ging hij solo. Arno Hintjens wordt beschouwd als een van de grootste namen uit de Belgische muziek. Met klassiekers als Ola oh Lala en Putain Putain. Hij was al een paar jaar ziek, maar werkte de afgelopen maanden nog aan een laatste album dat binnenkort uitkomt. Arno Hintjens was 72 jaar oud de Duitse voetbalclub Bayern München heeft voor de tiende keer op rij de landstitel binnengesleept. Vanavond werd in eigen huis Borussia Dortmund verslagen met 3-1. Het is het 32e landskampioenschap in totaal voor de club uit Beieren. Het weer vanavond en vannacht helder. De wind neemt iets in kracht af. Minima tussen 7 en 10 graden. Morgen eerst zonnig, maar geleidelijk meer bewolking en later kans op een bui. Het waait stevig uit het noordoosten en het wordt rond de 17 graden. Vanaf maandag wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Onderweg zometeen Megan uh, Three Stallion en Dua Lipa. Ook een rehab komt eraan, maar eerst die KPD met Disco's Revenge. Je hoort de Discotronic Remix. Een hele goede avond, zeg ik. Disco's Revenge. It's July 12, 1979, and the Chicago White Sox are set to play the Detroit Tigers in the second game of a doubleheader. That night, 55,000 spectators showed up. This event is remembered not because of the game, but because of what happened right before it. It was Disco Demolition Night. Dahl, a disco hating radio DJ, thought it'd be hilarious to blow up hundreds of disco records in center field. This moment went down in history as the night disco died. producers, and DJs would completely reinvent dance music by playing those disco records over hard hitting electronic drum machines. In the city that disco died, it was reborn as house music, and within a decade, it would travel the globe. Frankie Knuckles, one of the godfathers of house, called it disco's revenge. Steve Dahl, a disco hating radio DJ, thought it'd be hilarious to blow up hundreds of disco records in center field. This moment went down in history as the night disco died.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 Alleen dan in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor horen Megan Tree Stallion en Dua Lipa met The Swedish Pipe. Dat is natuurlijk ook een oude gouden klassieker. Volgens mij was die van uh, Maar dan moet je hem even het goed houden, want het is al heel lang geleden. Toen was ik nog <laughs> heel erg jong. ze antwoord. Geen programma's meer gewijd aan dance music. Ja, niet hier op de omroep CFM Zandvoort, maar bij Q-Music. En geen promotie meer voor Dance Music Online. Dat eist Q-Dance onlangs bij de rechtbank van Amsterdam. En uh, eh, aanstaande dinsdag doet de rechter uh, uitspraak. Maar eh, dan is jouw vraag natuurlijk, waarom wil die concertorganisator dit? Het draait allemaal om oude afspraken die in het verre verleden zijn gemaakt. Al in 2005 troffen de twee partijen schikking... tot de concertorganisatie de naam van de radiozender niet zag zitten... Q-dance en Q-music lijken te veel op elkaar, werd toen gepleit. Uiteindelijk kwamen de twee partijen tot de uitspraak dat de radiozender gewoon Q-music mocht heten, maar alleen als het station niet actief dance music zou promoten. En aan die afspraak houdt Q-music zich niet voldoende, vindt Q-dance nu. Met de nieuwe show, full dance muziek op zaterdag, zou de zender de afspraken schenden. En volgens een woordvoerder van de zender, onderdeel van de eh, DPG Media, houdt Q-music zich wel degelijk aan de regels. De afspraak uit 2005 zou betrekking hebben op hardstyle en niet op dance music die in het nieuwe programma wordt gedraaid. En uh, Q-Music denkt dat de twee partijen elkaar kunnen versterken. Met de start van Q-Music in Nederland is 17 eh, jaar geleden een overeenkomst opgesteld... om verwarring tussen de organisatie van hardstyle Dance de Q-dance... en hitradio's en de Q-Music te voorkomen. En vandaag de dag is er geen enkele verwarring... en daarom eh, vinden we de aanklacht van Q-Music ongegrond. Nee, van Q-dance ongegrond. Al dus de radiozender Q-Music. Ja, verwarrend hè. En ja, dinsdag doet, doet, de rechter een schriftelijke uitspraak... Het zal ergens in de middag zijn, dus we zijn benieuwd, hè. En eh, de Nederlandse Turkse rapper Moerda is eh, dinsdag in Turkije veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden voor songteksten, waarin hij het gebruik van cannabis zou aansporen. De rapper gaat in hoger beroep tegen het vonnis, maar voorlopig eh, heeft hij kans op vier jaar celstraffen. Daar zijn ze heel erg streng in Turkije, dus nou, we helpen hem hopen dat het allemaal goed af, afloopt. CFM voor de Nightwalk, K-A-Z-Z met Run Je hoort het hier op CFM Zand.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 Ook een gouden oude klassieker. En daarvoor Black and Crown. Ook deze heren maken van oude muziek, eh, nieuwe muziek. En ik en Black and Crown samen met eh, Michael Toulouse en met eh, Dusty Bass. En dat was natuurlijk muziek van Freddie Mercury, hè, van Queen. Hij is er niet meer, maar ja, zijn stemmen blijf je wel horen op... zeker op danceplaten, remix komt hij regelmatig voorbij... Hier hebben ze antwoord. De party update voor deze zaterdag 23 april. Vanaf 11 uur vanavond ben je welkom in uh, de Escape in Amsterdam. Met vanavond een wekelijks feestje Brainwash. En eh, voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk de line-up, erg belangrijk. Onze eigen Zandvoortse Raimundo doet elke week de line-up eh, voor Escape. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas en Edgar Tempelman. Dat allemaal dus vanavond in uh, de Escape natuurlijk. Het wekelijkse feestje Brainwash. Laten we iets verder doorlopen. Aan de rechterkant eh, vinden we eh, Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint een uur eerder. Het begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is natuurlijk hip-hop en RB. En voor meer informatie throwbackafgekort.nl of air.nl. Daar vind je alle informatie ook over de DJ's. Want die heb ik deze week weer weer niet gekregen. Nog een werkelijk feestje is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van pak een beet middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg natuurlijk. En ook dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En wie kan je allemaal verwachten? Jade Soul, Prime, Jawin, Lee Mills, Jawin en host het bij uh, Nieuws. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijks feestje Encore. Oftewel hip-hop en RB. En dan straks gaat het over, eh, over Q-Music. Die rechtszaken heeft aangespannen tegen Q-Music. Erg verwarrend allemaal, maar Q Exclusive Future Noise is eh, vanmiddag begonnen om 1 uur in Avos Live is natuurlijk in Amsterdam hè, tegenover de, de, de, de arena en eh, om de hoek van de Ziggo Vanavond exclusive Future Noise. En dat duurt tot vanavond 11 uur. Het is natuurlijk een eh, organisatie Q-Dance. En voor meer informatie q-dance.com of avondslive.nl. En eh, wie de DJ's zijn, ik heb echt geen idee. Het is niet mijn genre. Check eventjes q-dance.com voor al die informatie. CFM Zandvoort, het is over de party update. Door met muziek. Blantish, Amadou en Miriam en Francis Mercer met ZT. La la mm. mete musukilala walasa moko ukanani mana milingo yenye atunyamalo yako kasoro nne hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk met The Judge. En daarvoor Jay Vegas met Come Back. Weer een nieuwe release van eh, Jay Vegas. En die brengt er wekelijks toch wel eh, volgens mij één of twee plaatjes per week brengt die uit. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Is het tijd door de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de streams, in de clubs en natuurlijk op de festivals. Die weer langzaam een beetje opbloeien. Deze week op 10, Santa Sanon met Exit. Op 9, Sam en Sarah Ikumu Spotlight. Op 8 Kasim en Tamika Tain met de Release. Op 7 Stardust. <laughs> Opnieuw uitgebracht eh, uit 2019 die versie met Music Sounds Better With You. Op 6 Another met Power To You. Op 5 deze week Kasim met That Sound. Op 4 Earthen Days met The Rhythm. Op 3 Darius Russian met de Back in the Dance. Op 2 deze week Another. Nog een plaatje van Another. Op 6 staan ze met Power To You. En op 2 deze week met Black Box. En deze week nog steeds steeds op 1, alweer voor de derde week op 1. Jack Baak en Feeling. Nou, die heb je vorige week ook gehoord. Dus we hebben een ander plaatje voor je. Adrie Blok, samen met Paul Parson met Back in the Groove Again. Geef hem zelf voor de Nightwalkers en bij tot aan middernacht. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. the up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Dance Night. samen McDonald met de Dynamite, de Nicky Romero remix. En daarvoor Fisher en Shermanology met de eh, It's the Killer.